Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft een aangepast voorstel voor een einde aan de oorlog naar de Verenigde Staten gestuurd. Zelensky paste de Amerikaanse tekst aan in overleg met de Europese bondgenoten. Hij zegt dat Oekraïne alleen territoriale concessies kan doen als daar een referendum over wordt gehouden. Oekraïners moeten er zelf een zegje over doen, aldus Zelensky. De aangepaste tekst is nog niet openbaar gemaakt. Oekraïne wil ook veiligheidsgaranties voor het oosten van het land. Hoe die eruit moeten zien is niet bekend. In het kabinet is ruzie ontstaan over mestplannen. Demissionair BBB-landbouwminister Wiersma wil boeren meer mest laten uitrijden... maar haar partijgenoot Tiemann van Waterstaat is tegen. Volgens zijn ministerie komt de waterkwaliteit door de plannen in gevaar. BBB heeft die man onder druk gezet om akkoord te gaan met het mestplan en uiteindelijk deed hij dat ook. Maar zijn staatssecretaris Aartsen van de VVD weigert dat. Het regeringsleger in Myanmar zou opnieuw een ziekenhuis hebben gebombardeerd met ruim 30 gewonden tot gevolg. Volgens hulpverleners werd er een straaljager ingezet. Het leger voert een gewelddadige strijd tegen opstandelingen en milities. Daarbij heeft het leger meerdere ziekenhuizen aangevallen. Het groentaregime is aan de macht sinds een staatsgreep in 2021. Het conflict met de rebellen leidt tot een voedselcrisis. Volgens de VN dreigt acute honger voor 12 miljoen mensen. De regering van Bulgarije is opgestapt na een week van grote protesten die werden aangejaagd door jongeren. De afgelopen dagen gingen tienduizenden Bulgaren de straat op om te demonstreren tegen onder meer corruptie. Voor een vertrouwensstemming in het parlement trad het kabinet al af. Het weer vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen bewolkt. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen bewolkt en af en toe wat regen bij 8 tot 11 graden. In het weekend is het droog, dan is er ook meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn door een pechgeval. Je hebt daar 20 minuten op oponthoud en de rechterrijstrook is dicht... En op de A10 West richting het noorden heb je een half uur vertraging door een ongeluk bij Amsterdam Sloterdijk.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 En dat nummer dat heet Laughing. En ze hebben besloten om elke maand een nieuwe single uit te brengen. En in die missie zijn ze geslaagd. we draaien er nog één en dan gaan we luisteren naar de opname met Dean Presley. Eerst de Mira en The Dancer of Freedom. bleed while watching the TV showing a second Chernobyl accident. Wide berries of the ocean, airborne fission. Atoms are darting like birds. Mama's, papa's, look how the sky frowns. I feel myself spitting in out. I never wanted sustenance, embraced you with my starving arms. Boy and friend, I can be both, but what looks too beautiful? My Don't you think if six feet tall lieutenants acting like God only knew what's good? En dan gaan wij terug naar 2 december. Want dat was op dinsdag. Want eh, je hoorde net de Mira met eh, The Danger of Freedom. En dat was de opnamedag met eh, Dean Presley over zijn Tiny Desk optreden in Alternative FM. En daar gaan we nu naar luisteren, naar de audio weergave. Weer in de studio. Dean Presley, welkom. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, eh, want eh, je hebt eh, nu een complete band bij je. Want de laatste keer was je in je eentje. Ik zou zeggen, stel ze even aan je voor. Of aan ons voor. Ja. Op de drums hebben we daar Tor Appel uit Haarlem. links voor, de, voor mij, rechts voor de kijker is Bram Vervenne. Dat is de ruggengraat van de, van de groep, zeg maar. En rechts van mij is Jesse Becker. Dat is zo'n beetje de beste gitarist van Alkmaar en omstreken, Jaap. Ja. Dus dat... Eh, ja, het is eh, alweer even een tijdje terug. Maar hoe anders is het om met een band te spelen eh, ten opzichte van, je, van jezelf... toen je hier de laatste keer in je eentje was? Ja, nou, het, is sowieso veel makkelijker omdat je heel veel steun hebt aan de, aan de band natuurlijk. Ik bedoel, het klinkt veel voller en het draagt die nummers veel meer. En omdat we met z'n drieën zingen, is denk ik toch wel een, een, goede, een mooie kwaliteit van ons. dat, is, dat, ja, dat, dat lukt je niet in je eentje. Hm. We hebben natuurlijk vorig jaar eh, het album van jou eh, mogen zien. Het eh, debuutalbum zelfs. hoe is die ontvangen? Ja, ik, ik, denk best wel goed. We hebben er heel veel mooie dingen zijn er, uitgevolgd. En wat ik net al buiten de camera's vertelde... is dat ik met Jesse samen hebben we met de Bloegers Boogiemen eventjes meegetoerd. We hebben voorprogramma Douw Bob gedaan. Twee avonden voorprogramma Danny Vera. zelfs ook een in-store bij Velvet op Record Store Day. En ja, het is allemaal, allemaal leuke dingen. Nou ja, vanavond eh, gaan we dus een totaal andere ehm, karakter van jou eh, zien. Tenminste met band. En een heel ander soort eh, muziek gaat het, gaat het worden. Ja. Hoe kijk je er naar uit? Ik heb er onwijs veel zin in. Ja. Het eerste nummer van vanavond, mensen. Dus zet je schrap. En dat heet Seven Bridges Road. southern skies. Southward as you go, there is moonlight and moss in the trees. Down to say. Ja, dan kom ik weer <clears throat> langzaam in beeld lopen weer mensen. Want eh, het is natuurlijk zo dat er bepaald soort muziek wordt gemaakt. Als het om muziek gaat, wat voor, waar, waar zie jij jezelf in? Want Nederland is een beetje een hokjesland. Eh, wat, wat, eh, waar moeten we het zoeken? Ik denk dat je het heel breed moet typeren als een soort combinatie van folk, rock, Americana en country pop of zo. Ja. Dat is wel een hele mond vol. Ja, ja, maar heb je dan ook voorbeelden? Van, nou eh, voorbeelden in de zin van waar jij eh, eigenlijk je muziek aan opgetrokken Nou, zoals jij weet ben ik natuurlijk een enorm fan van de Beatles. Maar eh, ja, oh, The Birds, Crosby, Stills and Nash, The Eagles en wat recenter. Bijvoorbeeld Chris Stapleton. Dat, dat, ja, dat vind ik heel gaaf. hoe zoek je dat uit? Want we, er zijn ook muzikanten die dan op een gegeven moment er een hele studie van maken. Nou, de Beatles heb ik ook wel <laughs> echt een eh, studie van gemaakt. Dat eh, heb ik alle partijen, de baspartijen, de gitaarpartijen, de toetsenpartijen, die heb ik allemaal uitgezocht. En uh, dan maak ik ook wel eens maar hele versies van nummers. Dus dan drum ik het eerst en dan, mm. hup, dan komt dat basje. En dat vind ik heel leuk om te doen. Het is wel een beetje een, een bezigheid, maar... Mm. ja, ik kan soms wel eens tot in het extreme dingen gaan uitzoeken, ja. Met andere woorden, je speelt meer instrumenten. Dat klopt, ja. ja. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar eerst eh, gaan we drie nummers eh, van je horen. Want je gaat er drie achter elkaar spelen. Eh, dat zijn So Hard To Be In Love. Dat is het eerste nummer. Dan Don't Pull Me Out. En als laatste Kiss Me Again. Heeft dat nog een speciale betekenis? Ja, dat vraag je natuurlijk niet voor niks. Nee, dat was de tweede single van de, van de plaat. En mm. ehm, eh, dat, dat gaat over een, eh, een meisje dat ik, dat ik tegenkwam op een feestje. En ik was eigenlijk op slag verliefd. En eh, ik dacht meteen, ja, die, die is van mij en die is nooit meer van iemand anders, zeg maar. En nou, toen een beetje geflirt natuurlijk, zoals dat gaat. En twee weken na dat feestje heb ik eigenlijk nooit meer contact met haar gehad. Maar wel een liedje. Maar wel een liedje. Die gaan we straks als laatste van het rijtje van drie horen. Helemaal goed. millions of ways. And today I'll do it over again. Cause there's nothing to keep me from trying to keep me from crying my heart out about you. So here am I listening to see what I'm missing. I want what I need to be enough. Hey, it's so hard to be in love. What can I do? I just want to be with you. Is there anywhere else I can go? Cause I want to be where nobody sees me just want you to come home. Oh, no, no, no, don't wanna live on my own. Here am I sitting, the songs I am singing are the songs of pain and regret get over the things that are running and wandering around in my head. So there's no more listening, it's not me who was drifting. If I me, I know I'm enough. Hey, it's so hard to be in love. One can I do? I just want to be with you. Is there anywhere else I can go? Cause I want to be where nobody sees me. Just want you to come home. didn't even know her when I promised That she was a diamond in the rough She was a fossil and a tough That I would take her and then hold her close to me Kiss me again Look in my eyes more time Cause only you can make my darkest moments bright Say what you said Your words are nailed inside my mind Baby, you should know that you're the star I wanna see even weer in beeld. <laughs> dat is altijd leuk. Want je vertelde net, <clears throat> Dien, dat je dus meerdere instrumenten bespeelt. Ehm, je bent begonnen met akoestische gitaar. Hoe zit het? Ik ben begonnen met eh, piano, op toetsen. Ja. Piano? Ja, daar ben ik mee begonnen toen ik een jaar of acht was. Toen ik een half jaar les. En toen beviel het me allemaal niet. Het ging allemaal niet snel genoeg. En ik kon geen noten lezen. En dat vond ik helemaal niks. Toen eh, ben ik dat wel blijven doen, maar niet op les. Toen op mijn veertiende eh, eh, leende ik de gitaar van mijn oom, die ik overigens nog steeds leen ook. Dat is niet deze, maar die, die staat nog steeds eh, thuis. Mm. En eh, toen pas kwam de liefde voor muziek echt. En ehm, toen al snel wilde ik een bas hebben en een drumstel hebben. En nou ja, toen ja, als je eenmaal bent begonnen, dan, dan is het stoppen heel lastig, zeg maar. Ja, maar daarmee kan je eigenlijk als het ware gewoon wat je in je hoofd hebt zitten uitvoeren. Omdat je dan in de ruwe basis begint met eh, al die instrumenten. Nou, in grote lijnen wel, maar ik kan het natuurlijk niet zo goed spelen als, als eh, de, het Thor, Bram en Jesse. Eh, maar in grote lijnen kan ik wel een beetje uittekenen hoe het moet klinken, ja. ja. <clears throat> nu ben je al een tijdje bezig, ook met deze drie heren. heb je ook een speciaal moment waar je aan denkt... nou, dat was toch wel een meest hoogtepunt die we beleefd hebben? Ik denk dat de echte hoogtepunten, dat we die niet eh, op de radio eh, kenbaar <laughs> kunnen maken. Maar ehm, nee, we hebben... Eh, ja, ik, ik denk dat wat ik het leukst vond... waren de twee avonden voor programma Denny Vera... in het Amsterdamse Bos Theater. Dat, dat, dat zijn wel de hoogtepuntjes, denk ik. Nou heb ik ook begrepen dat je met op het plein, zomaar op het plein, ook gedaan heb. Was dat ook met deze drie eh, heren? Dat was ook met deze drie heren, ja zeker. Ja, dat was ook een enorm feest. We, toen, eh, eh, we wilden na ons optreden wilden we nog naar de volgende kijken. En toen wilden we in het publiek gaan staan, maar daar was geen plek meer. Dus toen zijn we maar van boven zijn we gaan kijken. Dus ik heb begrepen dat er ruim 2000 mensen naar ons hebben gekeken daar. Dus dat is wel heel, heel mooi. Ja. Een hoogtepunt dus. Ook zeker een hoogtepunt, ja. We gaan nog één nummer van je horen, of van jullie horen. En dat is Count On Me. Zeker. Could you tell me how you feel if I'm dreaming if it's real. Could you tell me who you are? When I see your heavy eyes and your smile that's telling lies, all I want is you to show me who you are. Cause no matter what, you can count. say, Don't be afraid, I'm on my way, and I'll show you who I am. I can not tell, but wonder why I've been hiding all this time. All I want is me to show you who I am. Cause no matter what you can hora. you shown me how you feel. I wasn't dreaming, it was real. Now we know who we are. Ja, bij de afsluiting eh, moest ik nog wat eh, doen. Ja, nee, ik, eh, ik weet dat had ik <laughs> gezegd dat ik nog een afsluiting zou doen. Ehm, want zijn er na, deze, na, dit optreden nog wensen die je nog hebt, eventueel? ik heb heel veel wensen, <laughs> maar... Ehm, Nee, ja, goed. We, gaan nog heel veel leuke dingen doen. We mogen, in mei mogen we in de Cavern Club in Liverpool spelen, bijvoorbeeld. Dat is, dat is echt een bucketlist dingetje. En dat wordt in vervulling gebracht. Dus dat vind ik heel gaaf. En eh, jullie zeiden net gekscherende avonds live, maar eh, dat komt ook nog wel, hè jongens? <laughs> dat is ook nog wel de bedoeling dat dat ooit een keertje eh, mag, ja. Goed, dankjewel. Jij bedankt. ik eh, zei net, ik was nog wel wat vergeten. Maar een deel heb ik alweer hersteld. Ja, want je op een gegeven moment eh, krijg je wel eens dingen binnen. Eh, en Alex Nieuwland die had vandaag al even de tracks doorgemaild van Nubels. En dit was een van de tracks die op dat nieuwe album staan. Morgen komt die echt uit, in dat opzicht. En daarom eh, lieten we hem eh, ook horen. Want ja, we laten alleen maar even wat eh, dingetjes nu horen van dat album. Twee nieuwe tracks. Want die eerste, die hebben we eigenlijk al op single uh, laten horen. Love Shines Brighter in the Rain. Dat is helemaal de titel. Want ik moet altijd weer nadenken bij die, bij die titel. maar dit is In Another World. En dat was toch heel duidelijk met de vocalen van... Niemand minder dan Elze van der Greft. Want eh, daar vormt eh, eh, deze Alex Nieuwland met, met van der Greft wel mee. Dus dat is de reden. Goed, Walter Sands die zegt... ja, dit wordt een drama-uitzending met alles wat ik te vergeven ben. Nee, want ik heb al voor een flink deel de boel alweer hersteld, Walter. Dus dat is zo mooi als je hier zo'n uitzending hebt... waarbij je dus even weg kan lopen... Met eh, bijvoorbeeld Dean Presley, want dat hebben we ook opgenomen. Dat heb je net ook kunnen horen. En dat is een Tiny Desk eh, optreden. En waarom? Dat, eh, de aanleiding was heel simpel. Op de sociale media deed Dean een oproep van... Wie, wie, kan mij helpen met een videoproductie voor een Tiny Desk optreden? Dat wilde hij in eerste instantie doen in de Alkenaar. Maar eh, toen eh, staken wij onze vinger op van... nou, we hebben die videoproductie wel. Maar eh, zie je heel vast aan de Alkenaar? Nee, was het antwoord. dat kan ook hier, dus dat hebben we gedaan wel een beetje het uh, eh, halve meubilair eh, eruit gegooid. Tegenwoordig staan er nu weer kerstbomen met kerstballen en eh, alles staat in kerststemming. Dus in dat opzicht is er weer, weer het nodige veranderd. En ja, wij moesten even wat tafels en stoelen eruit halen om het echt een beetje een huiskamersfeertje te houden. Dus dat was de reden van de opname. Maar de wederkerigheid is, dan willen wij natuurlijk wel de boel uit kunnen zenden. En dat hebben we net gedaan. maandag wordt dit helemaal herhaald. Dus dan weet je dat ook weer. Eh, en ik was ook nog wat aantal eh, alternative FM-sessies vergeten. Want bijvoorbeeld die van Dean Presley... die staan ergens op een externe harde disk thuis... maar ik ben vergeten om hem op een USB-stick... zoals ik die nodig heb bij deze uitzending... mee te nemen. Dus... Maar uh, eh, daar is altijd nog een soortement van sherry... zoals wij dat in interne vaktaal bij Alternative FM noemen. En zo heb ik de boel weer aardig hersteld. Alleen, er is één ding wat ontbreekt... en dat is nog een ja, een, het werk van Suus van dit jaar. Want die hing in de mailbox. Maar dat eh, moet dan maar even wachten voor een eh, latere keer. Maar eh, er is nog meer. Want we krijgen straks ook een nieuwe single van Cully. Ook hersteld. Want die heb ik dus nu ook bij me. Dus <laughs> ja jongens, ik ben niet voor één gat te vangen. Dus die gaan we straks ook horen.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 Zag het kan maar niet te hard. Alles hapert, alles zwart. risk want er is eh, één dag die uh, bij is bijgebleven. En dat is een zaterdag in februari geweest. Dat ik op een gegeven moment eh, besloot om naar Woerden te gaan. waarom? Omdat Melanie Ryan speelde en deze Inbos. En daar heb ik toch een waardevol <laughs> moment met, met deze Jelle Inbos aan overgehouden. Want hij was van de week zo vriendelijk eh, om mij eh, de nieuwe single alvast even te sturen. En die heeft hij gisteren geloof ik ook uitgebracht. Ja, en dan hoor je hem ook uiteraard eh, bij ons in Alternative FM. De Witte Harlekijn, de nieuwe single. En daarvoor hoorde je... Veline met Alleen. Het was trouwens in een periode dat er waanzinnig goede muziek werd uitgebracht. En ik heb hem niet voor niks gedeeld op Facebook, vrienden. En dat is dit nummer. Hier is hij nog een keer. Engel met Elise Brigitte Beckman. het is beter zo. Mijn weg loopt volledig dood en dat weet jij ook. Ja, de stappen voelen eenzaam zo. Maar het kan en zal verkeren, wordt naar brede rood. Dus laat los. Voor we samen zinken, Leo en Kate op een ijsschots. En jij krijgt al wat water binnen, dus laat los. Ik weet dat het pijn doet, maar lieve schat, ik ben belast dat je kwijt moet. Dus kies voor jouw geluk en laat mij maar even. Ja, laat mij maar even alles op een rijtje zetten. Ik kan alleen zelf met mijn twijfels vechten. Maar zo onze liefde even nooit in twijfel trekt. En het spijt me echt dat het zo gelopen is. Met elke stap een stukje verder uit elkaar, maar hopelijk vind jij wat je zoekt. En ik ook op mijn manier, maar onze reis samen loopt ten einde hier. Vader. Vaarwel, Wat moeten we nu nog zeggen? dan? Ik doe je meer pijn dan ik heb hebben kan Je kijkt nog één keer om en je zegt vader. is automatic, attacking me, attached to me, I'm bound. Panic, panic, I know it's pathetic, distracting me, detaching me. van de twee songwriters die altijd leveren als we ergens in nood zitten. Dat is deze dame, Wendy Moore. En de andere heet Jacob D. Edwards. Jazeker, dat zijn de stamgasten hier eh, bij ons in eh, de uitzending. Wendy eh, Moore komt eh, meestal één keer in het jaar langs, maar wanneer, dat weten we nooit. Eh, Jacob D. Edward is meestal in maart. Hoewel die één keer, en dat was ook dit jaar, toevallig gewijs, ook nog eens een keer bij ons langs kwam Samen met Roy de Smet, en toen was de, de Volendamse kermis aan de gang. De nieuwe single van Curly Mensen is deze week uitgekomen.